De rechtbank in Amsterdam heeft Scheringa na urenlang overleg opnieuw uitstel gegeven om zijn imperium te redden. Het nieuws werd buiten de rechtbank met luid applaus van DSB-personeel ontvangen. Scheringa is in gesprek met een Amerikaanse kandidaatkoper, maar hij wil niet zeggen welk bedrijf dat is. Scheringa wilde alleen kwijt dat het Amerikaanse bedrijf verscheidene banken heeft met miljarden aan eigen vermogen. Gisteren lukte het Scheringa niet om de grote Nederlandse banken te interesseren voor een overname. De rechtbank buigt zich maandagochtend opnieuw over de zaak. Als de deal met de Amerikaanse bank niet doorgaat, lijkt een faillissement onafwendbaar. Minister Klink overweegt 18 miljoen doses van het vaccin tegen de Mexicaanse griep aan het buitenland te verkopen. Klink bestelde enkele maanden geleden 34 miljoen stuks. Toen liet de griep zich nog ernstig aanzien. Nu de griep milder blijkt dan gedacht, hoeven alleen de risicogroepen ingeënt te worden en niet alle Nederlanders. Macedonië heeft al belangstelling getoond voor de overbodige dosis. Klink wacht nog een advies van de Gezondheidsraad af over mogelijke verkoop. Het vaccineren van de risicogroepen in Nederland begint in de tweede week van november en moet voor het eind van het jaar zijn afgerond. Ook militairen op missie in het buitenland horen voortaan bij de risicogroepen die een prik tegen de Mexicaanse griep kunnen krijgen. In de wijnkelder van een beroemd restaurant in Parijs zijn flessen cognac uit 1788 ontdekt. Het eeuwenoude restaurant Tour d'Argent heeft de wijnkelder opgeruimd. Daarin staan 500.000 flessen, waaronder enkele van de beste wijnen ter wereld. In het verleden is de voorraad in kaart gebracht, maar nu werden er toch nog bijzondere flessen ontdekt. In december verkoopt het restaurant 18.000 flessen wijn op een veiling... die waarschijnlijk een miljoen euro zal opbrengen. Dan het weer. Vannacht geleidelijk minder wind en minima rond de graad of 9. Morgen plaatselijk een bui, maar soms ook wat zon. Zondag wat meer zon en overwegend droog. Maxima dit weekend rond 11 graden.